ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Femke Bol heeft opnieuw de 400 meter horde op haar naam geschreven bij de WK Atletiek. En daarmee behoudt ze haar wereldtitel. laatste horde voor Femke Bol. Goed en nu los. En de wereldtitel voor Nederland en voor Femke Bol op 400 horde is een feit. En dit is 51-55. Een schitterende tijd bovendien. En daar ging in de correctie nog een honderdste van af. 51-54 was de tijd. En daarmee scoort ze de allereerste gouden medaille voor Nederland op deze WK Atletiek. Blije reacties in de landbouwsector op het besluit van de Europese Unie... om bewerkte dierlijke mest toe te staan als vervanger voor kunstmest. Boeren kunnen daarmee hun eigen mest omzetten in een soort kunstmest. En dat voorkomt dat er superveel mest overblijft. En er hoeft er ook geen kunstmest uit Rusland te worden gekocht. Maar correspondent Ardi Stemerding had nog wel een slag om de arm. Maar moet je er echt wel bij zeggen, dat moet je toch ook wel met een een beetje een korrel zout nemen. Want alle deskundigen die wij spreken zeggen... ja, het kan en het mag dan ook straks. Maar het is wel een dure methode. Lang niet alle boeren eh, zullen hier echt eh, voordeel van hebben... omdat het voor hen lang nog niet altijd rendabel zou zijn. Dus ja, in de toekomst misschien een beetje. Zo moet je het zien. En Amerikaanse talkshows hebben massaal ingespeeld op het van de buis halen van Jimmy Kimmel. Die talkshow-host is voorlopig niet op televisie te zien nadat hij een opmerking had gemaakt over de moord op Charlie Kirk. Hij zei dat het kamp van Donald Trump er politiek van wil profiteren. Kimmel-collega John Stewart toverde zijn televisiestudio gisteravond om tot een gouden Trump-paleis. Hij droeg een rode Trump-das en deed net alsof hij geen grappen meer durfde te maken. Is Donald Trump stifling free speech? Of, course, not, John. Ha ha ha. Calm down. God, is this your first dictator? Alles moet nu gaan zoals Trump het wil. Sequels to timeless classics. okay, now I'm gonna grab you by the pussy. It's a small world after all. Nou, ook Arjen Lubach speelde er hier in Nederland op in. En Stephen Colbert, de Amerikaanse talkshow-host, had ook bijtend commentaar. En late night presentator Seth Meyers grapte in zijn programma over de geruchten dat ook zijn show zal worden geschrapt. Gaan we naar het weer toe. Veel zon met hier en daar wat sluierwolken. Het is zomers warm met 23 tot 27 graden. En ook vanavond blijft het nog lekker droog. Morgen begint zonnig. Later komt er wat meer bewolking bij.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 Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillaría Y es que esa sonaría ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Así Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. La rosa sonaría, sona. ¿Quién lo diría? Que tal la quinata sazón sonaría por ti. ¿Quién lo diría?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 Goedemiddag.